Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Italië gaat de komende drie jaar 47 miljard euro bezuinigen. Daarvoor heeft de regering van premier Berlusconi een pakket maatregelen opgesteld. Die moeten voorkomen dat het land net als Griekenland financieel naar de afgrond glijdt. Italië heeft na Griekenland het grootste begrotingstekort van de eurolanden. Dat tekort van bijna 4% moet na de bezuinigingen zijn teruggebracht tot bijna nul. De inhoud van de bezuinigingen is niet precies bekend, maar Berlusconi zei dat hij zijn belofte nakomt... dat dat de belastingen nauwelijks worden verhoogd. Vicepremier Verhagen wil weten waarom het leger niet is ingezet na de overval op een geldtransportbedrijf in Amsterdam. Bij Knevel en Van der Brink zei hij dat hij daarover morgen zal praten in het kabinet. Verhagen is het eens met de militaire vakbond AFNP. Die zei dat de situatie zo gewelddadig was dat de politie hulp van het leger had moeten inroepen. Bij de achtervolging had een legerhelikopter uitkomst kunnen bieden. De politie staakte de achtervolging omdat de situatie te onveilig werd. Een van de zes overvallers is volgens de politie op de vlucht gewond geraakt. Hij moest na een crash op de A2 door zijn handlangers uit de auto worden geholpen. Het kabinet wil de verkoop van huizen weer op gang brengen. Daarom gaat het de overdrachtsbelasting verlagen, voorlopig voor een jaar. Morgen neemt de ministerraad daar mogelijk al een besluit over, melden betrouwbare bronnen in Den Haag. De overdrachtsbelasting, die moet worden betaald bij de koop van een huis, is nu 6%. De meest genoemde variant is een verlaging naar 2%. Een maatregel die onmiddellijk na het kabinetsbesluit zou moeten ingaan. Totale afschaffing van de overdrachtsbelasting is voor het kabinet geen optie, want dat is te duur. De vereniging Eigen Huis en de makelaars zijn blij met de maatregel en verwachten veel effect.